Hoeveel daders er zijn of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. Vanwege de brand in de wijk Kanaleneiland moesten vier mensen met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Twintig mensen zijn naar een hotel gebracht. Zo'n duizend mensen hebben in Rotterdam meegelopen in een stille tocht om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen door mannen. In een maand tijd zijn drie vrouwen in de stad omgebracht, onder wie de 16-jarige Humeira. De stille tocht begon op het plein bij haar school. Burgemeester Abu Taleb sprak de menigte toe. De politie heeft vanochtend vier terreurverdachten in Rotterdam opgepakt... en vanmiddag nog één in de Duitse stad Mainz. Het is niet duidelijk of de vijfde verdachte op de vlucht was geslagen. Zeker één verdachte is een Syriër met een verblijfsvergunning. Een paar dagen geleden kreeg de politie een tip... dat de mannen mogelijk iets van plan waren. En steeds meer Belgen kopen hun vuurwerk in Nederland... omdat de regels in België in 2017 zijn aangescherpt... De Belgische brandweer waarschuwt voor zwaar en gevaarlijk Nederlands vuurwerk... en dan vooral voor grote vuurwerkdozen... waar meerdere lichtkogels tegelijk uitkomen. Die dozen zijn verboden in België. En de Britse actrice June Whitfield is overleden. Ze werd in Nederland vooral bekend van haar rol als moeder van Edina Monsoon... in de serie Absolutely Fabulous. Whitfield was 60 jaar lang een veelgevraagd actrice. Ze was onder meer te zien in EastEnders en Midsummer Murders. June Whitfield is 93 jaar oud geworden. En dan het weer. Het wordt geleidelijk overal droog en het koelt af tot een graad of 6. Morgen is het bewolkt, ongeveer 8 graden.